gaat voor hogere inkomens geleidelijk verdwijnen. Het plan was al aangekondigd in het regeerakkoord en staatssecretaris Kleinsma heeft nu een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. De partnertoeslag wordt vanaf 2015 afgebouwd voor AOW'ers met een inkomen boven de 46.000 euro en is in 2018 verdwenen. Het Openbaar Ministerie mag de eigenaar van de voormalige koffieshop Checkpoint in Terneuzen toch vervolgen. Het heeft de Hoge Raad bepaald. Het gerechtshof in Den Haag oordeelde in februari dat het OM het recht op vervolging had verspeeld. Volgens het Hof wisten de gemeente Terneuzen en justitie al jaren dat de koffieshop de regels van het gedoogbeleid overtrad, maar grepen ze niet in. De Hoge Raad draait nu de beslissing van het Hof terug. Het ziet eruit dat CDA-kamerlid Madeleine van Torenburg voorzitter wordt van de Vira-enquêtecommissie. CDA-woordvoerder De Rauwe zegt dat zij tot nu toe de enige kandidaat is. De Kamer kiest donderdag. De enquêtecommissie gaat onderzoeken wat er allemaal is misgegaan bij de aanschaf van de hoge snelheidslijn, die zoveel gebreken vertoont. Kinderen van asielzoekers moeten te vaak verhuizen. Dat maakt de normale ontwikkeling onmogelijk, schrijven UNICEF en Defence for Children in hun jaarbericht over kinderrechten. Gemiddeld verhuizen asielzoekerskinderen ieder jaar een keer. UNICEF en Defence for Children willen dat gezinnen met kinderen op één vaste plek worden opgevangen. En in Epe moet een kilometerslang hek gaan voorkomen dat zwijnen vanuit de Veluwe het dorp intrekken. De wilde zwijnen richten al jaren schade aan in het dorp. Zo worden regelmatig tuinen omgevroed en zijn er honden aangevallen. Volgens de burgemeester van Epe kost het plaatsen van het hekwerk tussen de 250.000 en 300.000 euro. Het weer. Er is nog geregeld zon en het wordt 20 tot 24 graden. In de loop van de middag meer bewolking, tegen de avond een buitje en in de loop van de nacht gaat het regenen. Dit was het NOS journaal.